and this We are. De hoofdjes klein en de stromen gaan en komen. Twintje ruist en zacht, toversprookjes pracht in het biesbosland bij nacht. Stil glijdt zijn scheepje tussen de grienden en riet. Als iedereen slapen gaat, slaapt hij de er niet werpt zijn netten, neuriet de mooie bij. Hoort zich als een koning, want daar ligt zijn paradijs. In de maneschijn dansen gooiers klein en de stromen gaan en komen. Twintje zat toversprookje sprak in het Wiesbosland bij nacht. Als hij gaat rusten, verscholen in het riet, dan zingen rondom hem heen vogeltjes nog een lied. Onder zijn huisje de hij vol vrouw en kind Pisbo's daar ook nog steeds bemint. In de maneschijn danst de golfjes klein en de stromen gaan en komen. Twintje ruisterzak, sprookjes pracht in het Pisbo'sland bij Maar als hij thuis vaart, ziet hij zijn huisje staan zijn kindertjes die hem dan tegengaan. Blij lacht de visser, zacht streelt zijn ruwe hand. En s'avonds vertelt hij weer over zijn biesbosland. In de maneschijn, dansen golfjes klein en de stromen gaan en komen. De windje er zacht, toversprookjes pracht in het biesbos blauw bij nacht. Glück versprach. Es war noch Nacht, da fuhr ich hinaus und war so froh. Nur einen Traum als Gepäck, ich ließ es stehen irgendwo. Fremde Ufer, fremde Sterne. Nou, de vorige mijnwerkers is ook in die galop, hè. Luisteraars, ik ben verbonden met de weduwe van Markelo, hè. Nou, waar in en Hengelveld is ook die galop, hè. Nogmaals, de timmerman. Dus luisteraars, u stemt af op de weduwe van het studio Markelo. En we lopen de goed, hè. Ik vraag hem niet. Willem, Rauwmelo, Dick Willem, die komt die galop, kerel. Lord van Abbey die maar naar de kreken. moet. Hij had zijn veld zich die kant op, hè. Ik zag die Welt, nun weiß ich Bescheid. En kenn den Preis. Brengt man den Blick hinterher, dan läuft man immer in Kreis. Brennende Uhr. das Glück versprach, das Glück versprach, das Glück versprach. Thank you. zu gehen. Nochmal soll uns nicht sein, dass sie das gerade kriegt. Das kann kein Mensch verstehen, weil jeder anders sieht, dass ihr ist die Musik, das Höchste auf der Welt. Wir lieben den Gesang, viel mehr als Gut und Geld. Hey du, ich spiel nur zu, das Fest muss weitergehen, denn keine Я не в стрельбе прыгаюсь,